Al kreeg hij nooit het lintje van verdiensten op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst. Nee, nee, dus nee. Dus maak je borst tegen maar nat en zeg ons plechtig na. Leven de man die het bier uitvond van je hyper de biep, hoera.